Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij ziekenhuizen zijn dit jaar tijdens carnaval zeker 38 minderjarigen binnengebracht met een alcoholvergiftiging. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Maastricht waren de meeste jongeren met alcoholvergiftiging, maar ook in Heerlen en Roermond waren er veel. De Limburgse ziekenhuizen zeggen verder dat carnaval relatief rustig is verlopen. Duitsland overweegt in de steden het openbaar vervoer gratis te maken. Dat is nodig om de doelstellingen van de Europese Commissie te halen. Duitsland stoot nog altijd te veel schadelijke uitlaatgassen uit. Daarom wil Berlijn ook strengere normen invoeren voor vrachtwagens. Binnenkort begint in onder meer Bonn en Essen een proef om de lucht schoner te maken. Als Duitsland niet op tijd aan de Europese milieunormen voldoet... kan de Europese Commissie naar de rechter stappen. Die zou in het ergste geval een rijverbod kunnen instellen. De Oekraïense oppositieleider Michael Saakashvili gaat in Nederland wonen. Maandag werd hij Oekraïne uitgezet. Via Polen is hij naar Schiphol gereisd. Saakashvili is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij komt oorspronkelijk uit Georgië en was daar negen jaar president. Later werd hij gouverneur in Oekraïne, maar beschuldigde de machthebbers van corruptie. Officieel is Saakashvili staatloos. en mag op basis van gezinshereniging naar Nederland komen. En het aannemen van de donorwet door de Eerste Kamer heeft een stroom nee-registraties opgeleverd in het donorregister. Ruim 24.000 mensen registreerden een nee, nog eens 6.000 mensen veranderden hun eerdere keuze in een nee. En door de nieuwe wet ben je vanaf de zomer van 2020 automatisch donor, behalve als je je laat registreren dat je dat niet wilt. Het weer nog flinke periode met zon. Het is 4 tot 6 graden bij een stevige zuidoostenwind. En vannacht en morgenochtend regen en met name in het oosten kans op natte sneeuw en gladheid. In de loop van de dag opklaringen en dan 4 tot 9 graden.